Boutenbalgemoed met het RWS Journaal. Volgens Facebook komen de diensten van het bedrijf na een urenlange wereldwijde storing geleidelijk weer online. Naast Facebook waren ook WhatsApp en Instagram sinds het begin van de afgelopen avond onbereikbaar. Het Amerikaanse bedrijf biedt in een tweet excuses aan voor de storing. De oorzaak is nog onduidelijk. KPN meldt dat er door de storing veel meer is gebeld en ge-sms'd dan normaal. Bij het Groningse dorp Zeerijp is voor de derde keer op één dag een aardbeving gemeten. De beving van 2,2 was halverwege de avond op 3 kilometer diepte, meldt het KNMI. Eerder op de dag waren er ook al twee lichte bevingen. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. In Delft is iemand doodgestoken. Het gebeurde halverwege de avond, vermoedelijk in een huis. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er is ook nog geen zicht op verdachten. De omgeving is afgezet en rechercheurs doen onderzoek. De rechtspopulistische Lega van Matteo Salvini is de grote verliezer bij de lokale verkiezingen in Italië. Het lijkt erop dat de Lega wordt afgestraft voor deelname aan de regering van Nationale Eenheid... die onder meer de verplichte coronapas invoerde. De centrum-linkse Democratische Partij lijkt juist te profiteren van deelname aan de regering. Bologna, Napels en Milaan krijgen met zekerheid een centrumlinkse burgemeester. In Rome en Turijn is een tweede verkiezingsronde nodig. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de achtste finale van de World Grand Prix te bereiken. Op het toernooi in Leicester in Engeland werd de vijfvoudig winnaar verrassend uitgeschakeld door landgenoot Danny Noppert. De 30-jarige Noppert dart in de volgende ronde opnieuw tegen een andere Nederlander, Vincent van der Voort. Het weer vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 10 graden.